12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een passagier die vorig jaar de aanslag in de tram in Utrecht overleefde... eist dat hij alle camerabeelden van de aanslag krijgt. Vervoermaatschappij Cubas en het Openbaar Ministerie weigeren die beelden te geven. Het spoedkortgeding dient dinsdag. De eiser wil alle beelden hebben omdat hij daarop denkt te kunnen zien wat de dader hem precies heeft aangedaan. Volgens de man heeft verdachte Gugman T. een wapen op hem gericht en daarna een aantal keren de trekker overgehaald. Het wapen werkte niet. Met de camerabeelden hoopt de eiser dat de verdachte alsnog kan worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag op hem. In Apeldoorn is vandaag een herinneringscentrum geopend voor 1300 Joden... die in 1943 werden gedeporteerd vanuit psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos. De opening werd bijgewoond door nabestaanden en familie. Het kleine museum herinnert aan de nacht van 21 op 22 januari 1943... toen de patiënten en personeelsleden direct naar Auschwitz werden gebracht... waar ze bijna allemaal binnen 24 uur werden vermoord. Bij een helikoptercrash is voormalig basketballer Kobe Bryant om het leven gekomen. De plaatselijke autoriteiten in Californië melden dat geen van de vijf inzittenden de crash heeft overleefd. Het was een privétoestel van het icoon van de Los Angeles Lakers. Hij was in 2016 gestopt met basketballen. Bryant wordt algemeen beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. En de leider van de aanklagers in de impeachmentzaak tegen president Trump, Adam Schiff, zegt dat Trump hem in een tweet heeft bedreigd. Trump twitterde, de onbetrouwbare Adam Schiff heeft nog niet de prijs betaald voor wat hij ons land heeft aangedaan. Volgens de Republikeinen is het geen dreigement, maar bedoelt Trump de prijs die Schiff bij de volgende parlementsverkiezingen zal betalen. Het weer, vannacht regen, minima rond 7 graden.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 palms, picture valleys on gedeelte van de show is deze plaat van A.C. Kelly. Van 1989 met At The Club. Rond de jaren 90 zag je ontzettend veel artiesten komen in de swing scene. En er zijn heel veel eendagsvliegen bij inderdaad. Waaronder ook deze. Helaas niet meer uitgebracht. Deze AC Kelly van deze LP Slammer. Nu wat verder terug in de tijd met deze plaat van Panache. Dat is Every Brother Ain't a Brother. Mm, what a beautiful day. All this golden sunshine. I think I'm gonna take me a walk up to the park. Check out some of that sound. Dog. Hey, what's happening, Lance? How you feeling, man? I'm Salam. What's happening? Oh, nothing much, man. I'm going up to the bar, check out some of the sound up there. Oh, yeah? Who's up there? Well, it sounds like Panache. <laughs> Let's go check it out. All right, come on, let's take a walk. Wait, wait, wait, wait a minute. Check this out. Hey, baby. You talking to me? Yeah, I'm talking to you, sugar. Check this out, uh. You're not talking to me? Hey, wait a minute, baby. You can't talk to a lady like that. You gotta try like a... Listen, sister. Let me tell you. Sister? Hey look like yours, sister. Nah, not really, baby, but why you coming off like that? That's alright, brother. Man, forget it. Let's walk. Oh, that's what's wrong with you guys. What's that? No respect. No what? No respect. No respect, man. each other. That comes to show that every brother ain't a brother. Ooh, gotta get it right. Every brother ain't a brother. Every brother ain't a brother. I hear that, man. <laughs> Like, don't call me brother unless you mean it. abroad getting down in this Every brother ain't a brother. De band Panache. Every brother ain't a brother. Van 1982. En je hoorde inderdaad ook eh, wat vocals van Denise Williams erop. Ja. Ik weet niet of ze op platen hebben uitgebracht. Eh, ik dacht dat ze één LP hadden uitgebracht. En een handjevol uh, eh, 12 inches. Deze funkband uit de States. jaren 1986 met een lekkere electro band. Too unique. She's just a freak. Yes. ready? said, hi, hi, I'm X. Jalil and the Grandmaster D, and we are Who Did. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name's Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. featuring Allison. Please Don't Break My Heart. Aan 1985 hier bij de Downtown Dance Show op Easy Street Records. Een lekker plaatje. Volgens mij was het een, eh, een aftreksel inderdaad van een eh, LP. Maar ik heb het geprobeerd na te kijken. Volgens mij moeten we toch gaan betitelen als uh, eendagsvlieg. Deze plaat van DFR. De LP was niet, niet te vinden inderdaad in de archieven. Hoppa! krijg je ervan als het eh, zo lekker hard staat. Heerlijke platen, waaronder deze van de SOS Band. in my ook zo terug naar legendarische clubs als Flora Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Nighttown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Rainy Jam at the Downtown Dance Show, where the hottest import classics finally found their home. Time to rock the place. The is gonna rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. receive the kind of rhyme that you just must believe. The hand clap rhythm, the snare drum beat, the high hat and cymbals are so damn sweet that you get hypnotized, put in a trance. The 909, the beat that makes you dance will take you on a voyage to a magic land where the creative music will take command. So just feel the rhythm and come take control as the beatbox just fills your soul. The control of the beat to memorize. The lows, the tweets, mid-range and highs, everything put together to create. So the 909 can demonstrate fresh beats and tones and microphones. The beat, the beat, the beat right through your bones. poppers Danny Padilla, George Estrada, Roberto Gonzalez en Rocky Padilla. Die onder de naam Sewer Style in 1985 deze plaatopname 909. The beat is mine. Hier bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. Live. All over the world. Tot 12 uur. I'm totally tired. Come on, baby. Do it the way we used to. The way we used to, oké. Okay. Sharon Lynn. Met de mooie lange versie van Fidelity. hug my brain. Anyway. die dame Linda Lewis maakt in de jaren 70 heel veel platen. Inderdaad, eh, onder andere funk, soul en pop. Om in de jaren 80 keihard terug te komen inderdaad. Om precies te zijn 1984, in de zomer 84, met deze plaat Class Style. I've Got It. Zo tikken de minuten door. Is het alweer 8 voor 12. Betekent dat we nou, nog maar twee platen te gaan hebben hier bij de Downtown Dance Show. En wat zullen we dan gaan draaien? Banash. Ik neem je mee naar 1984 inderdaad. We blijven nog even in het jaar met de tweede LP van Kashif. De LP Send Me Your Love. Dit is Oh Love. Sometimes I get lost for words. Supposed to being a poet, I'm not supposed to get lost for words. But sometimes it happens anyway, and I'm lost, lost for spoken words. So I wrote this song to say. archief staan zoveel lekkere nummers. We hebben er maar eentje uitgezocht. We kunnen er elke week wel eentje van pakken. Oh Love, 1984. De voorlaatste plaat hier bij de Downtown Dance Show. En dat betekent voor de snelle rekenaar dat we zijn aanbeland inderdaad bij de laatste plaat. Eentje 1982. De eerste LP van Howard Johnson, Keeping Love New. Ga je luisteren naar de titeltrack. En daarmee nemen wij afscheid helaas. Normaal praat ik er niet doorheen, maar we doen het nu eventjes. Allemaal bedankt voor het luisteren. Waar je ook bent, wat je ook doet en wat je ook straks gaat doen. Wat mij betreft eh, tot eh, volgende week zondag weer hier bij de Downtown Dance Show.